Hij had met heel veel liefde een zendertje gebouwd. En ook zijn kleine jongen was er al mee vertrouwd. Als papi op zijn werk was, ging hij naar het apparaat. Dan riep hij, hier is Jantje dat u mij verstaat. Papi, in huis is alles Toen kwam een trieste morgen, een morgen vol geweld. Twee mannen sloegen mammy en vroegen haar om geld. Klein Jantje sloop heel stiekem, maar het zendeapparaat en huilend liepie. Papi, ik hoop dat u mij verstaat. Papi, in huis zijn slechte Zijn paps kwam aangevlogen, hij bracht zijn vrienden mee. Ze sloegen die twee boeven finaal in de puree. Dankzij die kleine zender en dankzij kleine Jan moesten die twee bandieten voor heel lang in het gevangen. Papi, in huis is alles prima. Met de kip